7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Europa trekt een miljard euro uit voor noodhulp aan Syrische vluchtelingen. Dat is de uitkomst van de EU-top die gisteravond in Brussel werd gehouden. Met het geld moet de situatie in vluchtelingenkampen in Jordanië, Libanon en Turkije worden verbeterd. Ook komen er zogenoemde hotspots in Italië en Griekenland. Dat betekent dat vluchtelingen zich daar moeten registreren voordat ze kunnen worden verdeeld over Europa. De PvdA vindt dat jongeren die naaktfoto's van klasgenoten via internet verspreiden een taakstraf moeten krijgen. Volgens de partij is de huidige aanpak niet effectief. Op het bezit of versturen van seksueel getinte beelden van minderjarigen staat nu een maximumstraf van vier jaar. De PvdA is bang dat door deze zware straf veel pestende pubers niet worden gepakt. De omzet van webwinkels is het afgelopen half jaar explosief gestegen. Consumenten kochten voor bijna 8 miljard euro via internet. Dat is 18% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal online klanten groeide weer. 9 op de 10 consumenten van 15 jaar of ouder kochten in het eerste half jaar minimaal één keer iets via internet. De regering van Colombia heeft een voorlopig akkoord gesloten met de rebellenbeweging FARC. Volgens waarnemers gaat het om een belangrijke doorbraak in de vredesonderhandelingen. Er is nog geen definitieve wapenstilstand, maar er zijn wel belangrijke afspraken gemaakt. Beide partijen denken dat er binnen een half jaar een definitief vredesakkoord ligt. En in Alfa aan de Rijn beginnen vandaag de voorbereidingen voor het bergen van de brokstukken na het hijskraanongeluk begin augustus. Op de Oude Rijn komt een ponton te liggen waar vanmiddag een kraan op wordt geplaatst. Die moet volgende week eerst de gevallen kraan ophijzen en daarna wordt het brugdeel getakeld. Het weer in de loop van de ochtend lichte regen of motregen. Ook smiddags vallen er nog enkele buien en s'avonds wordt het droger. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS. -show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 7 kilometer. A7 Horen richting Zaandam bij Purmerend Zuid 3. A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Harningsveld giessendam 3 kilometer. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Van Brinoordbrug 4 kilometer.